Zes uur. Mark Visser met het NOS Limburg is op een kalkoenbedrijf het vogelgriepvirus vastgesteld. Alle 42.000 kalkoenen worden komende dag geruimd door de Voedsel- en Warenautoriteit. Er geldt sinds middernacht in een zone van 3 kilometer tot het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en pluimveemest. Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte. In zeer zeldzame gevallen raken mensen besmet met het virus. Libië heeft Mauritanië gevraagd om de uitlevering van Abdullah al zenouzi de vroegere chef van de inlichtingendienst van kolonel Gaddafi. Die werd gisteren gearresteerd. De overgangsraad voor Tripoli, die wil al zenouzi in Libië berechten maar ook het internationaal strafhof wil hem hebben. De autoriteiten in Mauritanië hebben al gezegd dat ze eerst een eigen onderzoek afwachten voor een besluit wordt genomen over uitlevering. Op de kermis van Horen is een jongen van 17 doodgestoken. De kermis liep net een einde toen de jongen werd gevonden. In eerste instantie werd gedacht dat de jongen onwel was geworden, maar later bleek dat hij was neergestoken. De jongen overleed in een ziekenhuis. Politie heeft een 15-jarige verdachte uit Zwaag opgepakt. Over de toedracht van de steekpartij in Horen is nog niets bekend. In het zuidoosten van Colombia hebben FARC-rebellen 11 militairen gedood. Het is het grootste verlies voor het Colombiaanse leger sinds oktober vorig jaar, toen 20 militairen in gevechten met FARC-rebellen omkwamen. Vorige maand beloofde de linkse guerrilla-beweging alle gijzelaars vrij te laten. Over een geweldstop heeft de groepering niets gezegd. Erwin Koeman is voor het eerst van het seizoen de trainer van FC Eindhoven. Hij vervangt bij de club Ernest Faber, die afgelopen week naar PSV vertrok. FC Eindhoven presteert dit seizoen boven verwachting en staat in de Jupiler League op de derde plaats. Erwin Koeman heeft onder meer Feyenoord en FC Utrecht getraind. Het weer bewolkt en enkele buien. Het wordt een graad of tien. Dit was het. En... Dit John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort en op de A27 tussen Utrecht en Gorkum.